van de Amerikaanse soulgroep The Temptations. Die hadden met name in de jaren 60 en 70 veel hits, zoals My Girl en Papa Was a Rolling Stone. Edwards was de leadzanger van dat laatste nummer. Dennis Edwards zou vandaag 75 jaar geworden zijn. De bekende islamoloog Tariq Ramadan is in Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld vanwege verkrachting. Hij zou in 2009 en 2012 in Frankrijk een vrouw hebben verkracht. Volgens Ramadan is er niets van waar en wordt er een lastercampagne tegen hem gevoerd. De islamoloog was in het verleden ook werkzaam voor de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam. Minister Ollongren heeft op een lezing in Nijmegen uitgehaald naar Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie. Volgens Ollongren discrimineert Baudet op basis van ras en gaat hij daarmee verder dan de PVV. Ze wezen op uitspraken over rassenvermenging en rassenverdunning. De minister noemt het non-discriminatieartikel in de grondwet de kern van de Nederlandse samenleving. De Spice Girls komen misschien weer bij elkaar om op te treden. Ginger, Scary, Baby, Posh en Sporty hebben op sociale media gehind op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Welke dat zijn, hebben ze er niet bij gezegd. De Spice Girls waren in de jaren 90 immens populair met hits als Wannabe en Stop. Het weer. Plaatselijk kan het nog glad zijn door bevriezing van natte weggedeelte. Overdag wolkenvelden, hier en daar zon en een winterse bui.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 Schreurs met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat de maximale straf voor leden van een criminele organisatie omhoog gaat van 6 naar 10 jaar. De CDA-minister zegt in de Telegraaf dat de huidige straffen niet meer in de pas lopen met de ernst van de misdrijven. Volgens hem wordt de georganiseerde misdaad steeds meer zichtbaar. Als voorbeeld noemt Grapperhaus liquidaties op straat, midden in woonwijken op plekken met kinderen. Hij komt daarom met een wetsvoorstel zodat er hogere